Ze zouden in september voorbijgangers met honkbalknuppels hebben geslagen. De leeftijd van de tien verdachten is tussen de 15 en 23 jaar. Onder hen zijn twee meisjes. Ze kwamen eerst bij elkaar om drank en drugs te gebruiken en gingen daarna op pad. Vooral andere jongeren werden in en rond Musselkanaal met een honkbalknuppel bewerkt. Er is 15 keer aangifte gedaan. Sommige slachtoffers werden zo ernstig toegetakeld dat er sprake is van poging tot doodslag. De Groningse politie denkt dat andere mensen dat tot nu toe niet durfden... omdat de jongeren hun slachtoffers ook ernstig bedreigden. De man die wordt verdacht van de moord op de eigenares van een Amsterdams kinderdagverblijf... heeft jaren geleden in Turkije al iemand doodgeschoten. Dat bleek tijdens de proforma-zitting in Amsterdam. De verdachte zat in Turkije een straf uit wegens die moord... maar ontsnapte uit de gevangenis. Tijdens de zitting van vanmorgen kwam verder aan het licht... dat de man na het neersteken van de eigenares van de crash... een paar kroegen heeft bezocht waar hij vertelde dat hij een moord had gepleegd. Op Schiphol is een Italiaan opgepakt die volgens de marechaussee vijf Iraniërs over de grens probeerde te smokkelen. De Iraniërs kwamen met een vlucht uit Nepal. Ze lieten valse Bulgaarse paspoorten zien. Achter de paspoortcontrole stond een Italiaan. Op basis van zijn ticketgegevens concludeerde de marechaussee dat hij het vijfstal stond op te wachten. Alle zes reizigers zijn gearresteerd. De Iraniërs hebben asiel aangevraagd. In China zijn twee mensen geëxecuteerd voor een rol in het melkschandaal. Vorig jaar stierven zes kinderen in China na het drinken van verontreinigde melk. Meer dan 300.000 kinderen werden ziek. Na onderzoek bleek dat de melkindustrie de chemische stof melamine in melk en melkpoeder had gedaan. De stof kan verhullen dat melk is verdund met water. De twee Chinezen die zijn geëxecuteerd hadden de leiding over twee melkfabrieken. Het weer.